Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Spaanse regering blijft de enige gesprekspartner van de Europese Unie. Ook nu Catalonië de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Dat zegt EU-president Tusk. De EU-leiders vinden dat de grondwet in Spanje moet worden geëerbiedigd. Tusk hoopt wel dat Spanje reageert met argumenten en niet met machtsvertoon. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegt dat de Catalaanse afscheiding een interne Spaanse aangelegenheid is. En de Franse president Macron heeft zijn steun uitgesproken voor premier Rajoy van Spanje. Groot-Brittannië zal de Catalaanse onafhankelijkheid evenmin erkennen. Alle werkenden in Nederland gaan erop vooruit, zegt het Nibud. Ten opzichte van nu zal hun koopkracht in 2021 met 4 tot 6 procent zijn gestegen. Het Instituut voor Budgetvoorlichting heeft in opdracht van de Tweede Kamer het regeerakkoord doorgerekend. Het keek naar het effect van de kabinetsplannen bij 100 voorbeeldhuishoudens. De koopkracht stijgt het minst bij mensen met een relatief laag inkomen, tot 20.000 euro per jaar, zegt het Nibud. De koopkracht van middeninkomens en hogere inkomens groeit harder. PVV-leider Geert Wilders en Philip de Winter van het Vlaams Belang zijn niet welkom in de gemeente Molenbeek. Ze willen over een week een autotour maken door die gemeente, deelgemeente van Brussel. Het gemeentebestuur noemt zo'n bezoek provocerend en zegt dat het gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Molenbeek staat bekend als jihadistenbolwerk, omdat de plegers van de aanslagen in Parijs daar vandaan komen en de aanslagen in Brussel er deels werden voorbereid. Het schaatsseizoen is weer begonnen. Antoinette de Jong heeft op de NK-afstanden in Heerenveen de drie kilometer gewonnen. Ze ontroonde daarmee Irene Wust, de zevenvoudig kampioene op die afstand. Wust werd tweede. Irene Schouten pakte de derde plaats. Het weer.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 We had to pass the pyramid blaster. The jams are here, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path for what they call the moo moo. KLF, boy, we come rough.